Jan van der Putten met het NOS-journaal. Jordanië heeft 800 Syriërs opgevangen die door Israël zijn geëvacueerd... uit gebieden die door het Syrische leger werden bestookt. Het zijn hulpverleners van de Syrische Witte Helmen. Ze voeren reddingsacties uit in gebied dat in handen is van rebellen. Het Israëlische leger bracht hen vannacht via de Golanhoogte in veiligheid naar Jordanië. Later zullen ze onder supervisie van de VN doorreizen naar Groot-Brittannië, Duitsland en Canada. In Peru zijn 33 mensen gearresteerd die kinderporno uitwisselden via WhatsApp. In de appgroep met de naam Little Princess zaten ruim 250 leden uit 30 landen. Groepsleden zouden ook kinderporno hebben geproduceerd. Ook in Paraguay en Brazilië zijn arrestaties verricht. Ecuador staat op het punt om het asiel van Wikileaks-oprichter Julian Assange in te trekken. Hij zou daarna uit de ambassade in Londen worden gezet, zeggen bronnen bij het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen het online tijdschrift The Intercept. President Moreno is in Londen en zou met Groot-Brittannië onderhandelen over een overeenkomst. Assange zit al zes jaar in de ambassade. Hij vroeg asiel aan om uitlevering aan de Verenigde Staten te voorkomen. Ecuador verbood Assange al eerder om contact te hebben met de buitenwereld en ook werd zijn toegang tot internet geblokkeerd. Een gijzeling in een drukke supermarkt in Los Angeles is uitgelopen op een schietpartij met de politie. Een man die zijn oma en zijn vriendin had neergeschoten vluchtte na een achtervolging de winkel in. en nam daar tientallen mensen in gijzeling. De politie schoot door de glazen deuren en na enkele uren gaf de dader zich over. Bij de beschieting in Los Angeles viel één dode. Het weer, geregeld zon, wat stapelwolken, in het oosten mogelijk een onweersbui en het wordt 24 tot 29 graden.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 Uh, zijn we gestart met trio Mulder en Mulder. Het inmiddels legendarische trio Mulder en Mulder. Met How Do You Like Your Ex in the Morning. Op deze mooie, lome zonnige dag gaan wij eh, weer allerlei stukken laten horen van uh, muzici van verschillende pluimage. En vandaag ga ik eh, zoveel mogelijk van elke artiest twee stukken draaien. Eh, als een soort uh, kaleidoscoop, zullen we maar zeggen. Om te laten horen wat ze allemaal kunnen. De eerste die op de draaitafel ligt is Net King Cole. Op, op vierjarige leeftijd is hij in Chicago neergestreken met zijn ouders. En zoals bij veel beroemde Amerikaanse jazzmuzici waren zijn ouders eh, kerkelijk. En vanuit die positie, eh, waar veel gemusiceerd werd in die dagen... Eh, leerden ze kennis nemen van de muziek. Al toen hij twaalf jaar was, bespeelde hij al het kerkorgel en zong hij. En snel ging hij richting jazzmuziek, wat zijn ouders niet waardeerden. Zoals veel ouders van jazzmuzikanten. Want dat A, dat is muziek voor mensen die eh, van een andere planeet zijn. En B, het verdient helemaal niks en je kan je brood er niet mee verdienen. Enfin, eh, in heel veel gevallen bleek dat het anders kon. We gaan eh, luisteren naar een live-opname. De enige live-opname, de enige only on-stage recording... die ooit is gemaakt door Nat King Cole. En dat is in een lokaliteit en die heet The Sands. En we gaan luisteren uh, naar een stuk Funny. Funny How I've stopped loving you I can pass you on the street And my heart don't skip a beat Not much So much my eyes wanna cry. funny how I've stopped loving you. I can listen to your name, and it doesn't start a flame, not much. So much my heart wants to die. Now that you're standing here, darling, I don't shed a tear. This is just the rain in my eyes. And if I have proved to you everything I say is true Please help me believe my own lies. Funny how I've stopped loving you. And it's funny I don't miss all the heaven in your kiss, your touch. No, I don't love you, not much. darling, I don't shed a tear. This is just the rain in my eyes. And if I have proved to you everything I say is true, please help me believe my own lies. Funny how I've stopped loving you and it's funny, I don't miss all the heaven in your kiss, your touch. No, I don't love you, not much. No, I don't love you. Not much. Funny. Nat King Cole. En ehm, de... Ja, wat ga ik er nog van zeggen? Nat King Cole, hij was in de jaren 40 de eerste Afro-Amerikaan met een eigen radioprogramma. En in de jaren 56, 57 had hij als eerste zwarte Amerikaan een eigen wekelijkse televisieshow. Allemaal in de tijd dat... Ehm, er nog een ernstige scheiding was tussen wit en zwart in Amerika. Toen hij in 1948 als eerste zwarte Amerikaan een huis kocht in een blanke buurt, Hancock Park in Los Angeles, vertelde de eigenaren dat ze geen ongewensten in de buurt wilden. En Co zei toen de historische woorden, ik ook niet. En als ik een ongewenst iemand zie komen, ben ik de eerste die klaagt. Hij heeft zijn diepe, zware stem te danken aan het feit, vindt hij zelf, dat hij eh, heel veel cool mental, cool mental sigaretten rookte. Drie pakjes per dag, volgens de overleveringen. En eh, hij vond dat die bijdroegen aan eh, het voldoende laag blijven van zijn stem. En om die reden rookte hij voor iedere plaatopname eerst vlucht drie sigaretten achter elkaar. Nou, uh, de afloop is te raden. In oktober 64 uh, eh, bleek hij longkanker te hebben en in 65 overleed hij op 45-jarige leeftijd. Shit happens. We gaan nog een stukje beluisteren. En dat is The Continental. It's something daring, the continental, a way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the continental, because it does what you want it to do. It has a passion, the continental, an invitation to rhythm and romance. It's quite a fashion, the continental, because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly you're saying just what you're thinking of. So keep on dancing continental. It's the song of romance and of love. You kiss while you're dancing. It's continental. Continental. You sing while you're dancing. Your voice is gentle and sentimental. You'll find before the dance is through that you're in love with her and she's in love with you. You'll find while you're dancing that there's a rhythm in your heart and soul, certain rhythm that you can't control, and you will do the continental all the time. It has a passion, the continental, an invitation to rhythm and romance. It's quite a fashion, the continental, because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly her eyes and cellulite. Mm, continental. So keep on dancing, continental. Well, it's the song of romance and of love. You'll find before the dance is through that you're in love with her and she's in find while you're dancing that there's a rhythm in your heart so certain that you can't control and you will do the continental all the time. Boy, there's a rhythm in your heart and so certain rhythm that you can't control and you will do the continental all the time. The continental the continent. Thank you, you're so kind. Thank you very much. You sang a very lovely song, in fact, a very lovely French melody, we hope. Ja, de Dutch Swing College Band. The Last Time. <clears throat> Luisteraars, afgelopen week is overleden onze Haarlemse saxofonist Fred Leeflang. 73 eh, jaar oud, in het Roze Spierhuis in Laren... waar hij de laatste jaren woonde. Een, ehm, weer een Haarlemse tenorsaxofonist die eh, ons is ontvallen en die eh, artistiek heel veel op de kaart heeft gezet. Wie er de week ervoor is overleden is Armando. Geboren als Herman Dick van Dodeweert. En die niet alleen kunstschilder en beeldhouwer was. Dichter en schrijver. Auteur, journalist. Film- en theatermaker. Maar ook een niet onverdienstelijk violist. Hij heeft eh, in de loop van de jaren met velen opgetreden. En ik wil graag eh, iets laten horen uit zijn repertoire. Eh, in de eerste gaan we ik laten horen een stukje waar hij iets doet met uh, Gleetje Kouwveld. En dat is uh, Just a Gigolo. Thank you. Gigolo. Greetje Kouwveld. Peter Nieuwerf, vorig jaar overleden. En Armando. We gaan nog een stukje laten horen. En dat is een opname van Armando met de Gypsy Boys. En dat is het stuk All of Me. Het Had To Be You. Dat, eh, eh, wie is dit ook alweer, zullen vele luisteraars zeggen. Maar veel anderen weten onmiddellijk te treffen te zeggen... dat is en kan alleen maar zijn Errol Garner. Wiens pianostijl wordt gekenmerkt door het eh, zo karakteristieke akkoordstrumming. De linkerhand doet dat. En een slepende rechterhand met de melodie. Hij speelt dus de hele melodie altijd maar met één hand. Dit gecombineerd met een verfijnd gevoel voor dynamiek en ritmische accenten. En uh, hij is ook bekend om zijn intro's. Allemaal solo's, gespeeld aan het begin van de vertolking... dat je helemaal nog niet weet welk stuk het gaat worden. En dat zijn dikwijls kleine composities op zich. De begeleiders wisten vaak niet op welk nummer het zou uitdraaien... maar hij... Uh, wist altijd zo te, eh, zo te spelen dat iedereen op tijd ging invallen. Hij heeft nooit noten kunnen lezen, willen lezen. Eh, en is eh, om die reden ook geweigerd ooit bij de vakbond voor beroepsmuzici. En later, toen men die dwaling inzag, omdat hij natuurlijk een wereldberoemd werd... hebben ze hem gelijk tot ere, ere lid benoemd. Eh, Gardner behoort tot de meest op de grammofoonplaat vastgelegde muzici. Hij bleek in staat om wel eh, zes LP's op één dag op te nemen. En eh, die allemaal gelukt waren na de eerste take. Dus uh, spelen en gelijk op de plaat. En hij heeft meer dan 200 composities op zijn naam staan. Waaronder het wereldberoemde Misty. In de jaren 60 is hij veel in Europa te horen geweest met zijn vaste trio Eddie Colhoun en Kelly Martin op de drums. Ik ga nog een stukje laten horen en dat is eh, het eh, beroemde stuk What is this thing called love? Het trio van Errol Garner. Ja. Errol Garner, What is the Thing Gold, Cold Love. En van Errol Garner stappen we over naar Clifford Brown. Clifford Brown, 25 jaar oud is hij geworden, maar hij heeft eh, prachtige dingen gedaan. Ik ga hem nu laten horen met zijn eh, kwartet, een kwartet. Eh, net als vele andere Amerikanen de grote jongens eh, om eh, te verdienen naar Europa. Want in Amerika was er heel veel concurrentie. En in Europa was het veel minder. En Clifford Brown is op enig moment neergestreken in Parijs... waar hij Franse muzikanten om zich heen verzamelde. Henri Renaud op de piano... Pierre Michelot op de bas en Benny Bennett op het slagwerk. En wij gaan luisteren naar It might as well be spring. kwartet. Eh, Clifford Brown zou uiteindelijk de geschiedenis ingaan... met zijn meer dan beroemde eh, groep Clifford Brown Max Roach eh, combo. En daarbij dan ook nog eens Sonny Rollins. Ik ga nog één stukje laten horen van Clifford Brown... maar nu met een sextet, ook opgenomen in Parijs. Allemaal Franse jongens. Clifford Brown, Henri Renaud piano, Jimmy Corley gitaar... Pierre Michelot op de bas. Jean-Louis Vial op het slagwerk. En als alt-saxofoon uh, Gigi Grace. En ehm, het nummer All the Things... All the Things You Are. Ja, en dat gaat nu komen. Brown. We hebben nog eh, tijd om één stukje te draaien. En dan gaan we alweer naar het tweede uur ZFM Jazz. Na eh, journaal en reclame. Blijf aan de buis. Want eh, blijf aan de speaker. <laughs> want er komt nog een uur prachtige muziek. We gaan dit uur beëindigen met de eigen band van Billie Holiday. En we starten met Cheek to Cheek. heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven the cares that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me a half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it a half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.